Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam is een overvaller gearresteerd door een agent die zich als postbode had verkleed. De vermomming was bedacht door het OM en de politie. Sinds november laten criminelen in Amsterdam geregeld mobiele telefoons bezorgen op een adres waar ze zelf niet wonen, met de afspraak te betalen bij aflevering. Wanneer de bestelling aankomt, krijgt de bezorger een mes of pistool onder zijn neus en moet hij het pakketje afgeven. Dat gebeurde ook bij de verklede agent, maar die overmeesterde zijn 18-jarige bedreiger. Later werd in de flat ook zijn handlanger van 16 opgepakt. Bij een ongeluk met een toeristenbus in het oosten van Cuba zijn zes doden gevallen. Ongeveer 30 mensen raakten gewond, van wie er zes slecht aan toe zijn. In de bus zaten ook twee Nederlanders. Die zijn ter observatie opgenomen in het ziekenhuis, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Cubaanse media denken dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor... toen hij op een natte en bochtige weg een ander voertuig probeerde in te halen. Twee Amsterdammers van 18 zijn tot twee jaar cel veroordeeld... voor het beschieten van een huis van de zogenoemde wonderbelegger Rob van den B. in Eindhoven. Ze vuurden met een machinegeweer in totaal 21 schoten af op het leegstaande huis. Van den B. is meerdere keren veroordeeld voor onder meer oplichting en witwassen. en kreeg miljoenen van beleggers die hij niet investeerde... maar gebruikte voor zijn luxe levensstijl. Na de aanval vertelde hij aan de politie dat hij bedreigd werd. Op een middelbare school in Walcheren zijn twee jongens van 14 en 16 aangehouden vanwege een zware mishandeling. Eind november mishandelden ze op station Goes een schoolgenoot van 15. Terwijl hij op de grond lag kreeg hij ook nog een paar trappen. De jongens zijn in overleg met de schoolleiding bewust op school gearresteerd en geboeid afgevoerd. Om de ernst van de zaak te benadrukken. Het weer geleidelijk op de meeste plaatsen droog, maar een spatje regen blijft mogelijk. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen overdag bewolkt met later in de ochtend en smiddags regen en de middagtemperatuur rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag...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 I don't think she'll drive me to the wall. Ooh, we go out at night, and the world starts feeling right. she don't care about Hollywood. I know you don't believe it, but this time I really mean it. I hope it's clearly understood.